Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er blijven Palestijnen gedood worden die op zoek zijn naar eten. Gisteren werden minstens 85 mensen doodgeschoten op verschillende plekken in Gaza. Israël had beloofd de situatie rond het uitdelen van voedsel te verbeteren... maar daar lijkt niks van terecht te komen, zegt correspondent Nasra Habiballah. De grootste bedreiging voor Palestijnen is het Israëlische leger... want sowieso die voedselpunten van die omstreden organisatie GHF... die staan in gebieden die onder controle staan van het leger en ja, een verkeerde stap in dat gebied kan Palestijnen dus het leven kosten, hebben we de afgelopen tijd gezien. Maar het heeft ook alles te maken met die schaarste, want Israël houdt die schaarste in stand. En daardoor worden Palestijnen steeds hongeriger en wanhopiger, waardoor ze meer en meer risico's nemen om aan eten te komen. Ziekenhuizen ontslaan patiënten steeds sneller uit het ziekenhuis. Volgens het AD worden steeds meer patiënten met speciale apparaten thuis in de gaten gehouden. Het idee is dat ze dan ook sneller herstellen. Ze slapen beter en de kans op een infectie is thuis natuurlijk ook kleiner. Lange rijen voor de incheckbalies en beveiligingen op Schiphol. Het is vandaag de drukste dag van de zomer. Zo'n 86.000 mensen vertrekken vanaf de luchthaven. Schiphol vraagt reizigers daarom om zich goed voor te bereiden. Kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg. Sowieso zijn de zomermaanden altijd erg druk. Komende tijd reizen er 13 miljoen mensen via Schiphol. Dat is meer dan vorig jaar. En in Rotterdam wordt het vuilnis op een feestelijke manier opgehaald door Victoria en zijn team. Hij en zijn collega's gaan viral met dansfilmpjes waar ze in hun knaloranje pakken tussen de vuilniszakken helemaal losgaan. Nou, dat zorgt voor een goede vibe, zegt Victoria tegen Omroep Rijnmond. Nu ben ik al vijf jaar chauffeur. Oprecht een eh, leuke baan. Hoe laat moet jij opstaan op een normale werkdag? Vooral de laatste tijd sta ik gewoon eh, half vijf op. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Maar op Rijnmond, <laughs> Ja, alleen maar liefde in de buurt. Man. Maar je hebt toch ook wel eens een mindere dag? dat? Het begint bij jezelf. Je staat op, je gaat douchen, je gaat alleen maar lopen klagen. Dan gaat je dag ook slecht. Ja, het mooiste zijn volgens vuilnisman Victoria de dankbare mensen. Mensen die soms met de ijsjes naar ons toe komen. Die zien ons strijden in het weer en dat gebaar doet ons veel, zegt hij. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend eerst zonnig. Vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en uiteindelijk ook buien. Later in de middag kans op hagel en onweer. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging nog altijd een kwartier... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep in 12 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging toegenomen... door diezelfde werkzaamheden. Tussen Kaagdorp en Knoopend Burgerveen een half uur bijna aan vertraging in 4 kilometer file.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 It's wall to wall and I got my crew with me. We grab a table spot to chillin'. Hunt down the waitress, make an order. Here we go. Throw back a drink and let it kick in. It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a lap to mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no. Just look at everyone as equal.